11 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. De eerste bussen met vluchtelingen zijn vertrokken uit het kamp in Calais. Bij de poort van het kamp staan lange wachtrijen van mensen die weg willen uit wat de jungle van Calais wordt genoemd. De Franse autoriteiten denken dat er vandaag 60 bussen met vluchtelingen naar andere opvangcentra in Frankrijk worden gebracht. Het is de bedoeling dat vandaag ongeveer de helft van de ruim 6000 vluchtelingen naar andere kampen gaan. Over drie dagen moet het kamp in Calais helemaal zijn ontruimd. Staatsbosbeheer wil dat er 100.000 hectare nieuw bos komt in Nederland. De organisatie heeft daarvoor een plan ontwikkeld met de bos- en houtsector. De extra bossen met een totale oppervlakte die groter is dan de Veluwe... moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen van broeikasgassen. De bossen moeten in de buurt van grote steden komen... en in het Groene Hart in de Randstad en de Veenkoloniën in Groningen en Drenthe. Volgens Trouw zijn de kosten van het project zo'n 3 miljard euro... verspreid over 30 jaar... Staatsbosbeheer benadrukt dat iedere boom op termijn geld oplevert. De omzet van Philips is in het derde kwartaal met een procent gestegen naar 5,9 miljard euro. De netto winst nam toe met 18 procent naar 383 miljoen euro. De hogere winst is het gevolg van kostenbesparingen, omzetgroei en betere marges. Philips, dat zich tegenwoordig op gezondheidstechnologie richt, verwacht in het vierde kwartaal een verdere groei. Marcel Wouda is de nieuwe, zwemcoach, eh, de nieuwe hoofdcoach zwemmen bij de KNZB. De zwembond is bezig met een flinke reorganisatie... naar aanleiding van de teleurstellend verlopen Olympische Spelen in Rio. Er werd geen enkele medaille in het zwembad behaald. Eerder werd André Katz bij de zwembond al benoemd tot technisch directeur. Het weer bewolkt en in het zuidoosten valt soms regen. In de loop van de dag breidt de regen zich langzaam uit naar het noorden...